Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt weer gevochten tussen Israël en Hamas. De afgelopen tijd was er eventjes een gevechtspauze, maar die is nu dus afgelopen. Van beide kanten zijn de aanvallen weer begonnen. Het Israëlische leger zegt dat Hamas een uur voordat de gevechtspauze afliep... begon met raketten afvuren op Israël. Vanuit Israël zijn de aanvallen op de Gazastrook nu ook weer begonnen. De marechaussee is een van de grootste ID-fraudezaken ooit tegengekomen. Er is een jonge verdachte opgepakt. Wij vermoeden dat de verdachte van 19 uh, eh, honderden identiteitskaarten heeft verkocht aan minderjarigen. Veelal minderjarigen. We doen nog volop onderzoek. Dus we zijn aan het kijken om hoeveel het exact gaat. Maar we weten dat veelal minderjarigen zo'n identiteitskaart kochten... om onder meer goederen te verkrijgen zoals alcohol of toegang tot evenementen. Die jongen zou er tienduizenden euro's mee hebben verdiend. Bij invallen in Arnhem en Deventer heeft de politie valse ID-kaarten... en machines voor de productie daarvan in beslag genomen. Een heftig ongeluk in Bokstel gisteravond. Een paardentrailer schoot op een spoorwegovergang los van een auto. De bestuurder probeerde de paarden nog naar buiten te krijgen... maar dat lukte niet op tijd. Een van de paarden heeft het niet overleefd. De bestuurder raakte zwaar gewond. En Ajax is klaar in de Europa League. De Amsterdammers moesten gisteravond winnen van Olympique Marseille om nog door te kunnen. Maar dat is niet gelukt. Het werd 4-3 voor de Fransen. Trainer John van Schip baalde vooral van één man op het veld. Ik bedoel, als je ziet eh, de goals, ik denk goedkope goals, penalties. en scheidsrechter die eh, voor het eerst op het hoogste niveau eh, acteerde en waarschijnlijk ook wat hoogspanning had... En dat viel in het nadeel van ons uit. De Amsterdammers kunnen zich wel nog plaatsen voor de Conference League. AZ speelde daar gisteravond al in. Het werd 1-0 tegen Zrinski uit Bosnië. En het weer nog bijna overal bewolkt en iets onder nul. Later vanochtend breekt het open en is er bijna overal zon.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 Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ach, laat maar zitten. hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor wie klopt daar, kinderen, hoor wie klopt daar, kinderen, hoor wie klopt daar, zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verbaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een eh, kabouterplot? U bent dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het eh, beetje. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn ermee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, zeg. Let's go. even open doen hoor.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 Na een gevechtspauze van een week worden er sinds vanochtend vroeg Israëlische aanvallen gemeld met vliegtuigen en tanks. Volgens Israël heeft Hamas de gevechtspauze vanochtend vroeg geschonden. In een grote zaak rond fraude met identiteitsbewijzen heeft de marechaussee een man van 19 opgepakt. Hij zou via sociale media honderden nep-identiteitskaarten hebben verkocht, vooral aan minderjarigen. Oekraïne heeft afgelopen nacht 18 Russische drones neergehaald, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Rusland zou in totaal 25 kamikaze-drones hebben afgevuurd. Het weer, later vanochtend meer zon, maar het zuidoosten houdt veel bewolking.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 En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee zijn boot. Een stuk honderd jaar zijn boot, die is een brood. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. zo, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ook ieder jaar, dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de pieten mee zo van het Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de nachten. Het is ver ik kan er bijna niet meer. met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. hij is een droom. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, dat past die achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. ZFM. ZFM. make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's a common situation, even though you feel abandoned and alone. party. They had the liquor overflow in the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last.